Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden studenten stappen naar de rechter omdat ze energietoeslag willen. Het kabinet zei dat ze naar die 1300 euro konden fluiten, maar veel studenten zijn het daar niet mee eens. Cabrio uit Amsterdam vertelde eerder al hoe oneerlijk hij het vindt. Ik woon hier met z'n tweeën en ik heb gewoon een normaal energiecontract. Ik ben eigenlijk in, in elke situatie hetzelfde als iedereen die werkende is op dit moment. We wonen niet allemaal hutje mutje met z'n in één huis. Volgens de Volkskrant stappen dik 3000 studenten naar de rechter. Het stuk snelweg in Duitsland van het Porsche-drama wordt aangepakt. Vorige maand kwamen vier Nederlanders om het leven... toen ze met hun sportwagens de grip over het stuur verloren. Het had kort daarvoor flink geregend. Er komt nu grind in de middenberm om regenwater sneller af te voeren als je krap bij kas zit, moet je eieren voor je geld kiezen bij de paasbrunch. Of eigenlijk juist iets anders. Want eieren zijn in de Europese Unie nog nooit zo duur geweest als dit jaar. Dat komt doordat kippenboeren veel geld moeten neertellen voor kippenvoer. Ook speelt de vogelgriep een rol. Daardoor zijn een stuk minder kippen. En als je trek hebt, dan haal je vast wel eens een drankje of een snack uit de automaat. Nou, in Japan vind je die ook, maar dan met berenvlees. Dat is niet alleen omdat het een delicatesse is, vertelt mijn collega Anoma. Dat doen ze omdat er een behoorlijke berenpopulatie is die daar in de bossen rondlopen. Maar ja, als dat er te veel worden, dan, eh, dan lopen ze ook de dorpen in eh, op zoek naar eten. Dus daar is er een lokale jachtvereniging en die probeert die populatie onder controle te houden. Eh, en daarvoor gaan ze dus beren afschieten. Maar ja, die kunnen ze natuurlijk niet zomaar even weggooien. Dus die verkopen ze aan een lokaal restaurant. Die bereidt ze dan voor. En dat vlees komt dus in die automaten terecht. Ja, nou, ze maken dus voedsel van de beren voor voordat ze zelf berenvoer worden. Het begon in kleine dorpjes in het noorden... maar het eten van berenvlees is nu ook populair in Tokio. En het weer nog opnieuw een flink zonnige dag. Alleen in het binnenland kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Het wordt maximaal een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij.